In Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant wordt al gestrooid en waarschijnlijk gaat Rijkswaterstaat vannacht ook op andere plaatsen de weg op. Alleen in een smalle strook langs de kust en op de Waddeneilanden zal het boven het vriespunt blijven. De Vlaamse Syriëganger Jujoen Bontink is met zijn vriendin aangehouden op de luchthaven van Brussel. Hij stond op het punt om van Zaventem naar de Turkse badplaats Antalya te vliegen. Veel moslimstrijders reizen vanuit daardoor naar Syrië. Bontink zegt zelf dat hij in Turkije vakantie wilde vieren. Bontink zat in 2013 vast op verdenking van terrorisme. Hij was dat jaar naar Syrië vertrokken, waarschijnlijk om mee te doen aan de jihad. De burgemeester van een Servische stad waarschuwt voor bedorven taarten. Onbekenden hebben ruim 18.000 afgekeurde taarten meegenomen van de gemeentelijke vuilstortplaats. Die worden nu te koop aangeboden voor 1,60 euro per stuk. De partij taarten uit de plaatselijke fabriek moest worden vernietigd omdat de koeling in de opslagruimte was uitgevallen. De Schot Gary Anderson is wereldkampioen darts geworden. In de finale in Londen won hij van Phil Taylor uit Engeland met 7-6. Het is de eerste wereldtitel voor de 44-jarige Anderson. Beide spelers haalden de finale ten koste van twee Nederlanders. Anderson won gisteren van Michael van Gerwen. Taylor versloeg Raymond van Barneveld. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot rond of iets onder het vriespunt.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 Cause I feel so high. date me goodnight to New Orleans. In the morning, we meet at the train tracks, squishing quarter. at you go. et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti <laughs> I got it.